Goedemiddag, ik ben Sydney en dit is het nieuws van NOS op 3. Amerika zet steeds meer druk op Oekraïne en leiders van Europese landen... om een oplossing te vinden voor de oorlog met Rusland. President Trump wil zo snel mogelijk een deal zien tussen Rusland en Oekraïne... om de oorlog te beëindigen. Maar ze zijn nog steeds aan het praten en er is ook nog maar weinig bereikt. Dus, zegt de buitenlandminister van de VS nu... wij kappen ermee als er niet snel een akkoord komt. We're not going to continue to fly all over the world and do meeting after meeting after meeting... if no progress is being made. So if they're serious about peace, either side or both, we want to help. If it's not going to happen, then we're just going to move on. And we're going to move on to other topics that are equally, if not more important in some ways, to the United States. De nou, afgelopen twee dagen werd er in Parijs gepraat over de oorlog in Oekraïne. Volgende week gebeurt dat opnieuw, maar dan in Londen. In Noord-Italië zijn twee mannen omgekomen door een sinkhol. De twee reden over een brug op het moment dat de aarde onder die brug wegzakte. Het gebied heeft last van zware regenval. Mensen worden gewaarschuwd voor aardverschuivingen. De twee slachtoffers zijn een vader en een zoon... die onderweg waren naar de grens met Zwitserland om te helpen bij de overstromingen daar. Een schuimende diefstal in Rotterdam-Hoogvliet. Een dief werd op heterdaad betrapt toen, toen hij 1812 flessen douchegel wilde meenemen. Ze lagen in een container en hij was ze aan het overladen in een busje. De waarde ligt volgens de politie rond de 16.000 euro. En dit weekend barsten de eerste buitenfestivals weer los. Paaspop bijvoorbeeld. En daar hebben ze ook een primeur te pakken. Op het terrein in Schijndel staat de grootste festivaltent ter wereld. De ontwikkelaar van de tent merkte dat er in de festivalbranche vooral behoefte was aan een bredere tent. Deze tent is modulair, waardoor we breder kunnen dan die 60 meter. Tot de 100 meter verbreden, indien gewenst. Eh, ja, waardoor we veel flexibeler zijn. Eh, daarnaast eh, is er ook altijd ja, vraag naar takelcapaciteit, om het zo maar te noemen. En in deze tent kunnen wij 7.500 kilo per spand takelen. Waardoor de lichtshows groter kunnen worden. decoratie kan meer in het dak gehezen worden. Er passen 21.000 mensen in die tent. De bankzitters trappen over een uurtje het paaspop af in het Festival Monster. Het weer dan droog met af en toe een zonnetje. Het is 11 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Vannacht dan kan het weer flink afkoelen naar een graadje of 1. Morgen flink wat zon en dan ook iets warmer dan vandaag. ZFM, verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is vooral heel erg druk richting de veerterminal in Den Helder. Er staat een lange rij voor de boot naar Tessel daar. Op de N250 is dat. Verder is het aansluiten op de afsluitdijk richting Friesland. Daar heb je 20 minuten vertraging. Het is ook druk rond de Keukenhof en in de Bollenstreek. Op de N515 sta je in de file van Zaandijk naar Koog aan de Zaan. Voor de aansluiting met de N203, daar is de vertraging een kwartier.